Jeroen van met het NRS Journaal. In Marseille liggen waarschijnlijk acht mensen onder het puin van het pand dat daar vanmorgen instortte. Het gebouw van vier verdiepingen in de Zuid-Franse stad stortte afgelopen nacht in door een explosie. Zo'n 30 huizen in de straat lopen het gevaar in te storten. Uit voorzorg zijn ongeveer 200 buurtbewoners geëvacueerd. In Oekraïne zijn op eerste paasdag zeker zeven burgers om het leven gekomen door Russische beschietingen, melden de autoriteiten. Zowel in Rusland als in Oekraïne werd Pasen gevierd, maar de oorlog ging gewoon door. De twee oostelijke provincies Kharkiv en Zaporizhia werden bestookt door Rusland met raketten en artillerievuur. in Kharkiv vielen volgens de autoriteiten aan het begin van de dag twee burgerdoden... en later op de dag nog een, eh, raakte nog een 30-jarige man zwaar gewond. En in de stad Zaporizhia werden afgelopen nacht een man en een kind gedood door artillerievuur. De Europese Commissie en Polen willen een conferentie organiseren over Oekraïense kinderen die vastzitten in Rusland. Daar wordt besproken hoe de kinderen terug kunnen worden gehaald. Volgens Oekraïne zijn afgelopen jaar 19.500 kinderen gedeporteerd. Moskou zegt juist dat de kinderen in veiligheid zijn gebracht... en dat van deportatie geen sprake is. Afgelopen week werden 31 Oekraïense kinderen herenigd met hun familie. Een van hen zei dat ze als beesten zijn behandeld. De Europese Commissie noemt de deportaties een oorlogsmisdaad... die het internationale arrestatiebevel tegen de Russische president Poetin rechtvaardigt. In Eindhoven zijn gisteravond bezoekers van een COC-bijeenkomst belaagd door voetbalsupporters. Een groep van zo'n 20 volwassenen trok de regenboogvlag van de gevel en probeerde die in brand te steken. Toen een vrijwilliger hen vroeg om daarmee te stoppen, werd hij geslagen. En ook medewerkers van een LBTI-café in het centrum van Groningen zijn afgelopen nacht mishandeld. In beide zaken zou aangifte zijn gedaan bij de politie. Het weer tot besluit.